De partij zegt dat er ook in Den Haag ernstige onregelmatigheden waren in de stembureaus. De PVV baseert zich op beelden die op YouTube staan. Daar is onder meer te zien dat meerdere mensen tegelijk in een stemhokje staan. De PVV werd bij de verkiezingen in Den Haag de tweede partij. De nieuwe vaccins tegen pneumokokkenziektes hebben goed gewerkt, zegt de Gezondheidsraad. Pneumokokken zijn bacteriën die levensbedreigende ziektes kunnen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking. Baby's krijgen sinds 2006 standaard een inenting. Een Belgische lottoverkoper is op de vlucht geslagen voor een groep boze klanten. De 62-jarige winkelier uit Oostende had hun lottonummers niet laten registreren, waardoor de groep een prijs van 73.000 euro misloopt. Volgens de Belgische lotto kan de winkelier er niet zelf met het geld vandoor zijn, omdat er geen prijs kan vallen op nummers die niet zijn geregistreerd. Nederland krijgt het radioactieve afval terug dat door de kerncentrale Dodewaard is geproduceerd. Het kernafval is na de sluiting van de centrale in 1997 naar Sellafield in Groot-Brittannië gebracht en daar opgewerkt. Het deel dat niet kan worden hergebruikt komt nu terug. Wanneer het afvaltransport precies is, wordt geheim gehouden. De in totaal 28 vaten worden opgeslagen in een speciale ruimte in de buurt van de kerncentrale in Borselen, Zeeland. Schaatser Sven Kramer doet komend weekende niet mee aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen, zegt zijn coach Gerard Kemkers. Bij de finale was Kramer de grote kanshebber voor de eindzege op de 5000 meter. Door Kramers afwezigheid heeft Bob de Jong daarvoor nu de beste papieren. Sven Kramer richt zich nu op het WK Allround een week later, ook in Heerenveen.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 like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind day and night all the time. 714, live Divine. Maniac, radiac, of the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess. Some say I'm fresh With my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copy written lyrics so they can't be stolen if they police to try to save them. Your voice is sick, so be stay off my back, or I will attack, and you don't want that. will attack, and you don't want that. ya ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. Darling. Darling. Waltz with me. Darling. Darling. Darling.